Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Duitsland neemt extra coronamaatregelen. Ook bij onze oosterburen loopt het aantal coronabesmettingen op. Een landelijke lockdown komt er niet, maar in regio's waar veel coronabesmettingen zijn komen extra maatregelen. Er mogen bijvoorbeeld minder mensen tegelijk in de horeca zijn en thuis op bezoek komen. En als je een hapje buiten de deur gaat eten en een valse naam opgeeft, kun je een boete krijgen. Nieuw is in Sachen Kontaktnachverfolgung wurde für Personen, die im Restaurant oder bei einer privaten Feier falsche Kontaktdaten angeben, ein Mindestbußgeld beschlossen. Afgelopen dag kwamen er bij onze Oosterburen meer dan 2000 coronabesmettingen bij. Door de regionale maatregelen hoopt Duitsland dat een landelijke lockdown voorkomen kan worden. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer willen dat mondkapjes verplicht worden op drukke plekken in heel Nederland. Hier in Den Haag, waar ik door de week ben, moet ik iets anders doen dan eh, in mijn thuisstad Nijmegen in het weekend. Overal hetzelfde. In openbare ruimte, daar waar je geen afstand kan houden, daar draag je een mondkapje. Nu geldt het advies om zo'n masker op te doen als je een winkel inloopt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. En dat het een advies is, dat leidt op meerdere plekken tot gedoe. Supermarkten willen bijvoorbeeld geen klanten zonder kapjes weigeren. Bedrijven en werknemers krijgen ook na 1 oktober steun. De Tweede Kamer is akkoord met een nieuw steunpakket. Het geldt tot volgend jaar juli. De boel wordt wel ietsje afgebouwd. En een mysterie in Utrecht. Van wie zijn toch al die gehaakte bloemetjes die overal opduiken? Nou, ze zijn van Wendy. Probeer een glimlach te brengen aan degene die hem vindt. En met een beetje geluk eh, wordt die glimlach doorgegeven door middel van een kaartje aan iemand die heel eenzaam is. Want op een papiertje bij dat bloemetje staat de vraag of je iemand een kaartje wil sturen. Ze heeft bij haar vader gezien hoe eenzaam mensen in een verzorgingshuis soms worden door corona. En daarom heeft ze al 500 bloemen gehaakt om mensen op te vrolijken. Aan uh, eh, misschien wel vier, vijf, zes bloemen per dag eh, naar buiten. en die heb ik ook nodig, want ongeveer één op de drie bloemetjes genereert post. Krijg je het weer nog. Vanavond kan er nog een spatje regen vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog en zonnig. Later heb je toch weer kans op buien. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten.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 En daar zijn er altijd heel veel van die in de stal horen van Jazz in de Krocht. Het programma dat een hele tijd wegens corona heeft stilgelegen... maar eh, weer is opgestart met maandelijkse concerten. Het komende concert in De Krocht is zondag 11 oktober. Jasper Staps op de altsax. Jean-Louis van Dam op de piano. Edwin Corsilius op de bas. En Frits Landersberg op het slagwerk. En dat is een programma, een ode aan Paul Desmond. Daar, eh, de concerten al daar, zo ook dat van zondag 11 oktober... Eh, die eh, zijn wegens de corona eh, een beetje anders van opzet. Er zijn twee concerten per dag. Dus een, dus een middagconcert aaneengesloten anderhalf uur... en een avondconcert ook gesloten anderhalf uur. Het middagconcert is uitverkocht. Het avondconcert, daar zijn nog kaarten voor. Het begint om 7 uur is klaar om half negen. Jazz in de Krocht, 11 oktober. Nou, en wegens eh, eh, eh, het feit dat er heel weinig live optredens zijn... heb ik maar besloten om vandaag heel veel Nederlandse artiesten van stal te halen... dat we toch een beetje, een beetje concertachtig idee hebben. En tussendoor dan laat ik de grote jongens van leren horen... zoals nu Ray Charles met Betty Carter... Uh, people will say, we're in love. too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. doesn't glow like mine, people will say we're in love. suspecting things people will say suspecting things say in love. Niks aan toevoegen. Ray Charles en Betty Carter. Dit is het programma ZFM op zondagochtend vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Louis van Dijk, zijn dochter Selma... Allard Buwalda op de saxofoon en de dwarsfluit... Edwin Corsilis, de bas Frits Landersbergen... drums en vibrafoon en Jeroen de Rijk percussie. Die eh, hebben samen ooit een cd gemaakt. En daarvan laat ik horen... Whatever Lola Wants. van Dijk en Combo met Zingende eh, Dochter. We gaan eh, naar een andere groep eh, rondom Denise Jana. Een uh, artiestennaam voor Denise Zeefuik, een Nederlandse zangeres en zangpedagoge van Surinaamse afkomst. In haar debuutjaar 91 stond ze gelijk op Noordse Jazz Festival en eh, twee jaar later kreeg ze haar eerste Edison. Verder hoef ik niks te zeggen. En die horen we nu met een groep waar onder Angelo Verploegen op de trumpet... en Michel Herpiano, Ricardo Delfra op de bas. We gaan luisteren naar Pennies from Heaven. A long time ago a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new so. It was planned that they would vanish now and then. And you must pay before you get them back again. That's what clouds are made for. So you shouldn't be afraid for. Every time it rains, it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. fortune for Jana, Pennies from Heaven. En eh, wij gaan van Denise Jana naar een muzikant in hart en ziel van Enkhuizen. Joe van Enkhuizen, inmiddels 80. Eh, die ooit begon op knopaccordeon. En eh, later besloot om jazz te gaan spelen. En uiteindelijk ging hij dat saxofoon op saxofoon doen. Daar won hij heel veel prijzen mee en was daar zeer succesvol mee. Tot hij ineens eh, eh, de balen kreeg van het feit dat bij heel veel concerten... in eh, heel veel zalen waar hij speelde... iedereen er doorheen zat te kletsen... en het beschouwd als een soort gezellig zondagmiddag achtergrondgeleuter. En werd hij steeds opstandiger. En uiteindelijk is hij alleen maar accordeon gaan spelen... en heel veel nog binnenskamers blijven doen... En, maar wel heel veel mooie wezen maken. Hoe mooi kan zo'n concertruimte zijn... zoals bijvoorbeeld eh, in de krocht hier... waar alles zeer gedisciplineerd eraan toe gaat... toch heel gezellig is, maar iedereen tot zijn recht komt. En er eh, zijn maar, al te veel eh, optredens eh, op zondagmiddagen in eh, gezellige tenten... waar de muziek volledig ondergeschikt is en waar je er ook niks meer van hoort. Je kan net zo goed een plaatje draaien. Niet mopperen, we gaan luisteren naar Joe van Enkhuizen op zijn knopaccordeon Melancholy. Ja, en hij wordt wel begeleid door Bert van der Brink. van Enkhuizen van de cd Wols Hot, het nummer Melanco. We gaan eh, naar het uh, eh, Elzas Trio. Elzas, dat is een eh, etablissement aan de Middenweg in Amsterdam... waar al 25 jaar lang elke deze avond live muziek is... met het vaste trio, het Elzas Trio... En de, het concept is dat er altijd één instrumentalist wordt toegevoegd... en één vocalist of vocaliste. En van die serie gaan wij nu luisteren naar Ingram Washington... Kajan Witmer aan de piano, Frans Rondé aan de bas... Alex Lammen op het slagwerk en Jan Verwij op de mondharmonica. En dan gaan we luisteren naar Secret Love. Once I had a secret love that lived within the heart of me. And all too soon my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that lovers often do. Just how wonderful you are, and why I'm still in love with you. You know now I shouted from the highest hill, and I even told the golden daffodils at last my heart's an open door. And my secret love's no secret anymore. love that lived within the heart of me. And all too soon my secret love became impatient to be free. So I told that friendly star the way that lovers often do. Just how wonderful you are and why I'm still in love with you. You know now I shouted from the highest hill, and I even told the golden daffodils that last my heart's an open door. And my secret love's no secret, secret love's no secret, my secret love's no secret anymore. van eh, een beroemde cd. Een jam session met eh, daarop staan Clifford Brown, Clark Terry... Minus Ferguson, die we nu net hoorden op de Vlugelhoorn. Herb Geller, Harold Lang, Richie Powell, nou, enzovoort. En op het slagwerk eh, Max Roach. Een heleboel popartiesten blijken ook inzicht te hebben... om zich op de jazzpodia te wagen. Niet altijd succesvol, maar soms eh, zeer succesvol. En dat kunnen we volgens mij wel stellen van eh, Rod Stewart. Die heeft een eh, cd gemaakt. It Had To Be You, The Great American Songbook. En we gaan horen of dat klopt. They can't take that away from me. hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away Take That Away From Me. In eh, Amsterdam op de eilanden. Dat is eh, richting... Eh, jeetje. Richting Havana, geloof ik. Of Panama. Panama. Richting Panama. Nou, op de eilanden voorbij het Centraal Station heb je de bibliotheek... en dan heb je BIM en dan heb je van alles en nog wat. En daar is al heel lang het, het, ehm, HKL, eh, de HKL-gebouw. Eh, KHL-gebouw, Koninklijke Holland eh, Lloyd. Live Music Archief hebben ze een cd gemaakt. Daar treden regelmatig orkesten op. En één van die opnames wil ik graag laten horen. En waarom? Omdat daar een tuba soleerde, een sousaphone. En niet zomaar zo'n uh, hoempa hoempa, maar hij wordt bespeeld door iemand die dat geweldig kan. Paul Habraken, een Amsterdamse muzikant... die jarenlang onder meer in de Jozef Lam Band heeft gespeeld... en in eh, allerlei groepen eh, werd gevraagd... omdat hij zo fantastisch met een mooie tuba speelt. En ik ga laten horen Mr. Mustard en de Hot Dogs... I Won't Cry. Среди многоэтажек, высоких и серых оставался до недавних пор еще маленький домик, который назывался КХЛ. В нем играла... Dat gaat natuurlijk helemaal niet de bedoeling zijn. Mester. Yes. Nog een keer. dear. I'll keep on loving you year after year. was eh, het eh, Elzas trio met op de saxofoon Rinus Groeneveld. Ik ga nu eh, goud van oud op de draaitafel leggen. Ria Joy, wie kent haar nog? destijds in 74 opname met Rinus van Gaan aan de piano... Ruud Brink, tenorsax, Eddie Esser gitaar... Koen van Nassau vierperfoon, Rob Langerijs op de bas... Peter Ipma op het slagwerk. You Were Only Fooling. Joy. Met een eh, hele Nederlandse cast. Zullen we maar zeggen. Dan ga ik nu naar een eh, cd. Notchy Jazz Sessions. Uh, Louis van Dijk trio begeleidt allerlei mensen. En op de cd hebben we onder meer... Toet Stielemans, Dave Pike, Helen Merrill, Conte Condoli... Eddie Jefferson en Frank Rossellino. Eddie Jefferson, die gaan we nu horen. En eh, die gaat laten horen wat sketten is. Sketten, dat is eh, improviserend zingen zonder woorden... maar wel de klanken precies in de juiste akkoorden voegend. Now is the time... everything he did and all the things you heard. Don't just measure get you down inside. Think of how he had to live and then the way he died. Life was so unkind, cause now should have been his time. So be by the boo ba da do it do now there was a tune that moved me, and there was a tune that really grooved me. Oh, yes, sirree, yes, sirree, when I heard the bird. I was certainly making history down on 52nd Street. The musicians were scratching their heads and going on. should have dug them. They wonder how the yard, you know, was supposed to happen all time, really swinging. Yes, we sure the feet were really steady, he away when he started to play Charlie Parker. A whole lot of soul, Charlie Parker. Music was my people sat around picking masterpieces and ended up writing play them in a Australia was a pig. Never made lots of dough. Before he came, he had to go. But I thought of swinging the air. Once you listen, play it, Charlie boy. Go ahead and fill the people's hearts with joy. We love to listen. Oh yes, we love to listen to you, Charlie. Did we do? Although we know you're gone, all the memories that you left behind shall linger on. Blow head and blow, oh, blow your, blow your blues away. We listen to everything you've ever played. Balance for your specialty, but on the blues you got so close to me. Hey, you were born to be a master of your heart. Blow Charlie Parker. Remember everything he did, all the things you heard. Oh, don't adjust or measure, get you down inside. Think of how you had to live, then the way he died. Life was so unkind. Cause now should have been his time. Now was mine. I never thought it'd be so awfully close to me until I heard his message and it up and set me free. It made me want to linger, want to hang around. A better understanding of these different kind of sounds. Back in 42, Bird came to New York and he blew my buddy blue. Ja, Louis van Dijk op de piano, fantastisch. En uh, eh, Mr. John Engels nog steeds spelend, ook daar op het slagwerk. We gaan stoppen met dit programma, althans voor vandaag. ZFM Jazz zit hier weer op vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je aan de lijn was. Eh, volgende week zondag weer een uitzending. En Frank Sinatra gaat zeggen... One for my baby and one for the road. Tot dan, dag. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my babe, and one more for the road. I got the routine. Put another nickel. My family always said I was the bad child. Throwing me away into the bad bowl. All my life been putting on a fake smile.